Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten hebben racistische appjes gestuurd over de vermoorde Humera. Dat meisje van 16 werd door haar ex in 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school. Agenten van de Rotterdamse politie appten daarover racistische dingen naar elkaar, staat in de krant NRC. In een appgroep zeiden ze dat er weer een Turk minder is. Eerder kwamen er al andere racistische appjes naar buiten van dezelfde agenten. Ze kregen alleen een waarschuwing en een aantekening in hun dossier... Dat vinden meerdere collega's een veel te lage straf. In Gent in België zijn gisteravond duizenden studenten de straat op gegaan... om te protesteren tegen de strengere coronaregels. Veel jongeren droegen geen mondkapje en hielden te weinig afstand. Sommigen weigerden te vertrekken en gooiden bier en glas naar de politie. Het aftellen naar de Olympische Spelen is nu echt begonnen. De Olympische fakkel is op pad voor een estafette door Japan... waar de Spelen deze zomer worden gehouden. De voorzitter van het sportfestijn zegt dat ze hoopt dat de vlam een lichtpuntje is in deze coronatijd. Een week geleden konden we stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen... maar de stembureaus waren niet voor iedereen even toegankelijk... Bij Meldpunt kwamen vooral veel klachten binnen van mensen met een beperking. Zware deuren, gladde rolstoelhellingen, maar wat ook heel belangrijk is... hoe je behandeld wordt als stemmer. En dan hebben we het vooral over welke hulp je wel of niet kan en mag krijgen bij het stemmen. Bij sommige mensen met een beperking mochten begeleiders niet mee het hokje in om te helpen... waardoor stemmen niet lukten. En ook met de coronaregels liep het niet altijd even soepel. In bureaus waar eh, men geprobeerd heeft uh, eh, coronaproefstemmen in te richten... dat het daar toch erg druk was. Er ging ook veel goed. Zo vonden de oudere mensen en kwetsbaren het bijvoorbeeld heel fijn... dat ze twee dagen extra kregen om te stemmen. Toen was het lekker rustig en dus veilig. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het, buitenland, in het binnenland kan een bui vallen.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 Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het zou gaan om herleidbare gegevens van 7,3 miljoen mensen. Leraren in het basisonderwijs hebben te veel verantwoordelijkheid... en komen de laatste decennia niet meer toe aan de kern van hun vak... lesgeven en het ontwikkelen van onderwijs, meldt de Onderwijsraad. In een woning in Rotterdam is bij een steekincident een man omgekomen. Hulpdiensten troffen de man zwaargewond aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Zes mensen die in de woning waren zijn aangehouden. Het weer eerst nog bewolkt en in het midden en oosten kan nog een bui vallen.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 This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You know sauce, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, can't wear my shoes. Cherise, brand new. Me and my crew. Don't try a flow if your tongue don't grow. You lose control. We're just way too cold. This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. this. Hey yo, this is Jay Rock, and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stuck up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's who's this is the NADI, you didn't think I was coming at ya. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. Who's this? This is Big Bro, bro. taking over the show bro. with this new flow. Bro. You need to listen up and feel this.